7 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Door de plannen van de Italiaanse regering om meer geld uit te geven dan met de EU is afgesproken, stijgt de rente. Volgens Mario Draghi, de president van de Europese Centrale Bank... is de rente op Italiaanse staatsleningen met een looptijd van meer dan 10 jaar... verdubbeld tot 3,5 procent. Ook de rente voor Italiaanse bedrijven en burgers stijgt. En dat heeft negatieve gevolgen voor de economie, aldus Draghi. Italië wil volgend jaar 37 miljard euro extra uitgeven. Zo komt er een bijstandsuitkering en gaat de pensioenleeftijd omlaag. Het begrotingstekort loopt daarmee veel verder op dan met Brussel is afgesproken. In Jordanië zijn zeker vijf scholieren om het leven gekomen door een plotselinge overstroming. Minstens 16 anderen zijn gewond geraakt. De slachtoffers werden overvallen door hevig noodweer... tijdens een uitje in de buurt van de Dode Zee... waar in totaal 40 kinderen en hun docenten aan meededen. De autoriteiten zijn begonnen met een reddingsoperatie. Inmiddels zijn 11 mensen gered. Een aantal van hen ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het Flevo ziekenhuis in Almere bereidt zich voor op de opvang van patiënten van de failliete MC IJsselmeer ziekenhuizen. Patiënten uit het Slotenvaartziekenhuis gaan naar Amsterdamse ziekenhuizen. Het Slotenvaart sluit morgenmiddag om drie uur de klinische zorg. De polyklinische zorg gaat door, maar wordt afgebouwd. Ondertussen halen medewerkers en leveranciers spullen uit het ziekenhuis... die zouden anders bij de curator terechtkomen. En de zoon van de vermoorde journalist Khashoggi heeft Saoedi-Arabië verlaten. Dat meldt CNN op basis van bronnen rond de familie. Ook mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch meldt dat hij het land heeft verlaten. Salah Khashoggi heeft zowel de Saoedische als de Amerikaanse nationaliteit... maar hij kon het land eerder niet uit vanwege een uitreisverbod. Het is onduidelijk of dat verbod is opgeheven of dat hij is gevlucht. En dan het weer. Vanavond valt er wat lichte regen. Vannacht daalt de temperatuur tot 9 graden. Morgen is het bewolkt en kan er een bui vallen, soms met hagel en onweer. Morgen wordt het 12 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De avondspit lost nu vrij snel op. Wat nog wel opvalt is de A44 Amsterdam-Den Haag. Tussen knooppunt Burgerveen en Kaagdorp 4 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd. Je hebt daardoor nog 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer 3 kilometer file en 5 minuten oponthoud.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 Don't you worry about a thing, baby. You know you got me my straight, baby. Don't you worry about a thing, baby. You know you got me my straight, baby. Baby girl, you make me feel. You know you make me feel so real more than sex appeal.